4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet neemt aanbevelingen over van de commissie die onderzoek deed naar de huisartspraktijk in Tuitjehoorn. Anderhalf jaar geleden werd in die plaats een inval gedaan bij huisarts Tromp. Hij had een doodzieke patiënt injecties gegeven om pijn te verzachten. En kort daarna overleed de patiënt. De huisarts werd op nonactief gesteld en pleegde zelfmoord. Volgens de evaluatiecommissie gaat het om een uitzonderlijk voorval met een tragische afloop. Maar zijn de juiste procedures gevolgd door justitie en de inspectie voor de gezondheidszorg. Wel was er meer maatwerk nodig, zegt de commissie. Minister Plasterk is bezorgd over invloed van criminelen op gemeenten. In sommige plaatsen is inderdaad sprake van gezagsondermijnende activiteiten. Plasterk deelt de zorgen daarover van de burgemeesters van Gilsen en Rijen en Heusden. Die zeiden zaterdag in de Volkskrant dat de georganiseerde misdaad op sommige plekken de baas dreigt te worden. Ook worden burgemeesters stelselmatig bedreigd. De vluchtgarage in Amsterdam mag worden ontruimd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. In de vluchtgarage wonen meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. De kantonrechter bepaalde dat de gekraakte parkeergarage pas na 1 mei mag worden ontruimd vanwege de kou. Het hof vindt dat de uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen in de opvang van de gemeente Amsterdam. De koninklijke familie heeft een schilderij in bezit dat in de Tweede Wereldoorlog door Duitse bezetters van een Joodse verzamelaar is geroofd. Dat heeft een onderzoekscommissie vastgesteld. Koningin Juliana had het schilderij in 1960 gekocht zonder de herkomst te kennen. Koning Willem-Alexander geeft het kunstwerk terug aan de erfgenamen. Het weer, soms felle buien met kans op onweer en hagel en ook zware windstoten. De westen tot noordwestenwind is vrij krachtig tot stormachtig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen buien met hagel, natte sneeuw, onweer en forse windvlagen. In buien kan het flink afkoelen. Donderdag wat droger en opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad heeft het verkeer plaatselijk nogal wat hinder van de zware wind. En er zijn ook eh, nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een van de twee buizen van de Koentunnel dicht richting Den Haag. Er staat nu 4 kilometer file. Het advies is om voorlopig de Zeeburgertunnel te pakken. De A12 Den Haag-Utrecht, een botsing bij Noodorp. Eh, de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse Polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer.